Maar ze houden de vinger aan de pols. De 16 ministers bespraken in Brussel het plan waarmee de Grieken hun begrotingstekort van bijna 13% van het nationaal inkomen willen terugbrengen tot onder de 3%. In het driejarenplan staan bezuinigingen en belastingverhogingen. Volgende maand bespreken de ministers de strafmaatregelen tegen Griekenland. De Europese Commissie wil dat het Europees Bureau voor de Statistiek de bevoegdheid krijgt om in de EU-landen te controleren of hun cijfers wel kloppen... Doordat Griekenland jarenlang verkeerde cijfers inleverde, leek het begrotingstekort veel kleiner dan het in werkelijkheid was. Op de bovenmerwede bij Woudrichem zijn een duwboot en een vrachtschip tegen elkaar gevaren. Het vrachtschip heeft water gemaakt en wordt leeggepompt. De bemanning is ongedeerd. Het schip heeft geen gevaarlijke stof aan boord. In Scheveningen is Bibeb overleden. Elisabeth Maria Lampe-Soutberg, zoals de journalist in werkelijkheid heette... wordt gezien als de uitvinder en de grootmeester van het portretterend interview... Bibeb werd landelijk bekend door haar werk voor Vrij Nederland, waar ze jaren werkte. In de loop der tijd verschenen er meer dan tien bundels met portretten en interviews van haar hand. In 2008 kreeg ze de Tegel, een journalistieke onderscheiding voor haar hele oeuvre. Bibeb was 95. Eurostar trekt ongeveer 11 miljoen euro uit om de passagiers te compenseren... die in december het slachtoffer waren van de problemen met de hogesnelheidstreinen in de kanaaltunnel... Op de website van Eurostar maakt directeur Brown excuses voor de overlast die tienduizenden mensen trof. Door het winterse weer bleven vorige maand vijf hogesnelheidstreinen urenlang steken in de tunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo'n 2000 reizigers zaten 16 uur vast zonder eten, drinken en elektriciteit.